En in Samoa en de eilanden van Kiribati bij Hawaii was het een uurtje geleden al zover. Wij moeten natuurlijk nog even wachten. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam zijn de voorbereidingen voor het nationale aftelmoment in volle gang. We hebben verschillende plateaus eh, in het podium zitten. Eh, en de artiesten moeten naar boven. We hebben hier een ladder. En dan gaan ze hier eh, ongeveer 10 meter naar boven. En dan kunnen ze daar, er komt de drummer, er komt een DJ, violist, en cellist. En die spelen dus helemaal boven in het podium. Er is ook een grote aftelklok en om 12 uur is er elektronisch vuurwerk. De ME heeft vannacht op meerdere plekken illegale feestjes afgekapt. In Tegelen in Limburg bijvoorbeeld. In het Drentse Hogersmilde stonden 30 jongeren rond een brandende auto te feesten. En in Hoofddorp bij Amsterdam was een illegale rave. De Telegraaf sprak wat mensen daar. Het is verboden, maar wij dachten ja, toch een feestje. Ja, ik ben hier gewoon gekomen als gast. Een politie is je vriend, hè? eens. De politie is vanavond ook extra alert in Amsterdam. Daar zouden honderden bezoekers een kaartje hebben voor een illegaal feest. Op meerdere plekken in het land staan oliebollen files. Onder andere in Hilversum en Papendrecht staan er rijen met mensen voor de gebakskramen. In Hendrik Ido Ambacht moeten mensen een uur wachten tot ze de warme oliebollen mee kunnen nemen. En vanaf vandaag gelden strengere regels voor mensen die terugkeren naar België. Als ze langer dan 48 uur in een rode zone zijn geweest, dat zijn bijna alle Europese landen, zullen ze zeker een week in quarantaine moeten. Maar of iedereen dat nou goed heeft begrepen? Ik ga bij mijn broer <laughs> in Antwerpen mijn uh, nieuwjaar vieren. Met ons drietjes eh, en met zijn vriend. En dan zeven dagen in quarantaine blijven, films kijken, Netflix en, uh, en chill. <laughs> Reizigers moeten zich voortaan ook op dag 1 en dag 7 na terugkomst laten testen. En verder gaat België extra controleren aan de grenzen. Krijg het weer nog. Het is een grijze oudjaarsdag. In het noorden schijnt af en toe de zon. In het zuiden valt af en toe een buitje. Het is een graad of 4. Rond middernacht is het op de meeste plekken droog en het gaat licht vriezen vannacht. En morgen is het droog en 4 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. The world is your snowball, see how it grows. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar date. What if spring is late? In winter, it's a marshmallow world. It's a marshmallow day in the winter when the snow comes to cover the ground. It's the time for play. It's a whipped cream day. And we wait to remember that those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. You must remember that the world is your snowball. See how it grows. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar day, but if spring is late, in winter it's a marshmallow world. In winter it's a marshmallow world.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 Een groep jongeren in Valkenswaard heeft een gebiedsverbod voor het centrum gekregen. Ze zouden van plan zijn om vanavond met zwaar vuurwerk onrust en vernielingen te plegen. Dat staat in een brief die in handen is van Omroep Brabant. Reddingswerkers zoeken in Noorwegen naar tien mensen die worden vermist na een aardverschuiving gisteren. Het is lastig zoeken omdat de kleigrond erg instabiel is. Dit jaar is de goudprijs flink gestegen. Onder meer door de goedkopere dollar en de onrust op financiële markten. De prijs van goud nam dit jaar met 24 toe. Het weer.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 Dan fluister ik het zacht onder de kerstboom, dat ik van je hou. En als ik in je ogen kijk, ogen kijk, dan weten we het allebei, allebei. Als sneeuw sneeuwvlok op het dak valt, dan ben ik perfect, het lijkt al zo lang geleden. Vorig jaar, mijn vrienden daar, toch was ik niet tevreden. Bubbels bij de open haard, tot stubbel, want jij was niet daar. De boom die staat, lichtjes aan, voelt nog een beetje leeg, maar alles verandert braaf. Totdat we zijn verdwenen.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 Verhalen cocktail, kip met salmonella en meloen. Kerstmis, kerstmis, in de kamer staat een boom. Met honderdduizend ballen van een piek. 3 jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.